zoals een tijd helemaal geen asielvragen meer in behandeling nemen. En ook willen de vier partijen de mogelijkheden voor gezinshereniging beperken... en de opvang van kansarme asielzoekers verder versoberen. Bronnen rond de formatie zeggen tegen de NOS en Nieuwsuur... dat er nog geen definitieve besluiten zijn genomen. Vooral de PVV van Geert Wilders zet in op een forse inperking van het aantal asielzoekers. Ook VVD en BBB willen de instroom beperken. In het Britse lagerhuis wordt het nachtwerk. Premier Sunak houdt het parlement vast tot zijn wet om illegale migranten en asielzoekers met het vliegtuig naar Rwanda te sturen er doorheen is. Zijn plan zit al twee jaar vast in rechtszalen en het parlement. Het Lagerhuis heeft de plannen steeds weggestemd. Het plan moet migranten die de oversteek over het kanaal willen wagen afschrikken. Als het aan Sunak ligt, vertrekken de eerste vluchten naar Afrika binnen drie maanden. Komende nachten wordt het koud in Nederland met temperaturen rond het vriespunt. En daarom openen verschillende steden de winteropvang voor dak- en thuislozen. Tot en met donderdag kunnen ze in Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Amsterdam terecht voor een warme maaltijd, een bed en een broodpakket bij vertrek in de ochtend. In Italië is Inter uit Milaan voor de twintigste keer landskampioen geworden. Na een 2-1 overwinning in de stadsderby tegen AC Milan... is de club vijf wedstrijden voor het einde niet meer te achterhalen. Door de twintigste landstitel mag Inter komend seizoen met twee sterren op het shirt spelen. Stadgenoot AC Milan staat nog op 19 titels. Het weer vannacht op veel plaatsen ligt de vorst. Overdag eerst zon, maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe en kan er wat regen vallen. Bij weinig wind wordt het 10 graden.